De oppositiepartijen zijn tot nu toe niet te spreken over de houding van de coalitie. Ze vinden dat hij onvoldoende naar hen luistert als het gaat om het aanpassen van de plannen. Voor het, voor het debat stonden Kamervoorzitter Ariep en premier Rutte stil bij het ongeluk van gisteren in Os, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Rutte noemde het intens verdrietig en zei dat heel Nederland in zijn ziel is geraakt. Het dodental van de scheepsramp gisteren op het Victoriameer in Tanzania is opgelopen van ruim 40 naar 86. De lichamen van tientallen mensen zijn uit het water gehaald. Veel opvarenden worden nog vermist. Gevreesd wordt dat zeker 200 mensen bij de ramp zijn verdronken. Volgens ooggetuigen was de boot overvol en is hij gekapseist... toen veel opvarenden bij het aanmeren naar één kant liepen. PVV-raadslid Emiel Smeding stapt op als raadslid van de gemeente Delfzijl. Aanleiding is een opmerking van hem op de Facebookpagina van RTV Noord... over een brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hij schreef blussen met benzine. Smeding vond eerst dat hij niets verkeerds had gedaan. Hij zei dat hij niemand persoonlijk had aangevallen... en dat hij gewoon op de brand in Ter Apel had gereageerd. Toen er commotie ontstond, bood de PVV alsnog zijn excuses aan... en nu stapt hij dus ook uit de gemeenteraad van Delfzijl. De grens van de nationale hypotheekgarantie gaat weer omhoog. Op 1 januari stijgt de grens van 265.000 naar 290.000 euro. Daardoor komen meer hypotheken in aanmerking voor de garantie. De grens gaat nog verder omhoog voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Het weer buien met vooral in het westen zware windstoten.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 Cause I got too much life running through my veins, going to waste. falling in love Cause I got too much life running through my veins out Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand.